Een klein label die eens in de zoveel tijd met aardig werkje komt. we gaan verder met eh, Terry Oldfield en Yoga Harmony. Veel huisplezier voor de tweede uur. Masao, arusi kafanyika mwanzae eh. Kisa siku chache tukaya naye kwa Dar es Salaam, katoa kwetu kwa baba na baba na furaha yote tumefika leo nyumbani mwake. Kisa siku chache simone mume nyumbani oh. Wandugu, nifanyeje? Nifanyeje? Nifanyeje? Usiku na lala mawazo mingi, machozi menitoka eh. Nasema nini kwa wenzangu? mume wako amebaki wapi? Oh? Wenzangu wote wamekwisha kuolewa, wamezaa watoto na wabwana zao, furaha ya unyumba, kuzaa, kuendeleza jamaa. Leo mimi naolewa, napata tabu, wandugu, nateseka. Mikoshi gani nalizaliwa nayo? Wanaume wa sasa wana uaminifu, eh. wanakanya wana wawezio oh. Nitakunulia gari, na kujengea nyumba kubwa sawa Kilimanjaro, nakupa kila kitu napenda. Pini ya masomo unatupa, buku ya masomo unatupa, kanjo ya masomo unavua. Umekwisha pata bwana mwenye pesa, mwenye gari. Kisha wiki mbili tu unalala na balini, Ubwabwa, ugali, nazi, chai, chapati unapika inachacha. Mimi na ume wangu nalitaka tuzae naye watoto lakini Vatikani tupa Mwanza, arusi kafanyika Mwanza, kisa kisati chache tukaya naye kwao Dar Salama, katoa kwetu kwa baba na mama na pura yote tumefika leo nyumbani mwake. kisati siku simone mume nyumbani, watungu nifanyeje? nikalala, mawazo mingi, machozi menitoka. Eh. Nasema nini kwa wenzangu? Nahangaika, eh. narudi kwetu na baba na mama wataniulizaje mume wako amebaki oh? shigani gani alizaliwa nayo? Wanaume wa sasa wana uaminifu, wadanganya wana wa wenzio. Mimi na ume wangu nalitaka tuzae naye watoto, lakini bahati kanitupa. Oh. Deze muziek komt van Carlos Vrechteman, Shaman, Power of Sounds. Van het label Oriane Music, maar dan lang geleden. Het is zelfs nog eh, een kantoor in Arnhem hadden. We gaan afsluiten met eh, Klaus Schöning van het Scandinavische label Verux Muziek met Endless Corridor. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar Peaceful Radio 714. En kan je er geen genoeg van krijgen, dan verwijs ik je naar mijn website peacefulradio.eu.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 Wilders reageerde op een anti-regeringsdemonstratie in Oman. Koningin Beatrix zou vandaag beginnen aan een staatsbezoek aan het land... maar vanwege de onrust in Oman is gekozen voor een privébezoek. De Britten die onder raadselachtige omstandigheden zijn opgepakt door Libische opstandelingen zijn weer vrij. De Britse minister Heek van Buitenlandse Zaken zegt dat het een diplomatiek team was dat contact had moeten leggen met de Libische oppositie. Maar ze stuiten op moeilijkheden die nu zijn opgelost, al dus Heek. De Britten zijn met een marineschip vertrokken uit de haven van Benghazi. De Europese Unie heeft een onderzoeksteam naar Libië gestuurd. Het is de eerste missie in zijn soort. Buitenlandcoördinator Ashton wil dat het team rapporteert over de humanitaire situatie in Libië. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen donderdag bijeen om te praten over de situatie. En ze willen de rapportage gebruiken om te bepalen hoe er hulp kan worden verleend. In Bokstel is een vrouw ernstig gewond geraakt bij een val van haar balkon. De vrouw stond op een balkon op de derde verdieping naar een carnavalsoptocht te kijken. De politie denkt dat ze te ver voorover leunde, waardoor ze over de rand viel. De top 3 van de eredivisie is na dit weekend hetzelfde. Gisteren wonnen PSV en FC Twente al en vanmiddag won Ajax de nummer 3. De club versloeg AZ met 4-0. De nieuwe nummer 4 in de